10 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Met de moord op Alex Wiegmink in 2003. Die zaak staat bekend als de postbankmoord. Na een uitzending gisteravond van opsporing verzocht... heeft één verdachte zich gemeld bij de politie. Hij heeft zijn betrokkenheid bekend. Daarna kon de tweede man worden gearresteerd. De verdachten zijn 55 en 43 jaar en komen uit Brabant. De twee hebben een criminele achtergrond. De politie houdt er ernstig rekening mee dat Alex Wiegmink op het verkeerde moment op de verkeerde plek was. Verschillende oppositiepartijen willen dat in het onderzoek naar het declaratieschandaal bij de politie ook de rol van oud-minister Opstelten wordt meegenomen. Hij was het die toenmalig korpschef Bouwman benoemde. De fracties willen dat Bouwman onmiddellijk zijn werk als adviseur bij de politie neerlegt. De aanleiding voor het onderzoek zijn de exorbitante uitgaven van de Centrale Ondernemingsraad. Minister van de Steur laat nu uitzoeken wat Bouwman daarvan wist. Het bericht dat een bewoonster van een verpleeghuis in Hellevoetsluis niet vaker dan drie keer per dag naar de wc mag, berust op een misverstand. Dat zegt de voorzitter van het bestuur van de zorginstelling. Hij wijst erop dat er altijd een zorgplan wordt opgesteld in samenspraak met de familie van de patiënt. Bij sommige ernstig demente bewoners is een afspraak over toiletbezoek nodig, omdat die vaak vijf minuten nadat ze hebben geplast al vergeten zijn dat ze naar de wc zijn geweest. Studenten van de TU Delft hebben een printer ontwikkeld die werkt zonder inkt. In plaats daarvan maakt het apparaat gebruik van warmte, daardoor wordt het papier zwart. De studenten kwamen op het idee uit ergernis over inktcartridges. Die kunnen maar voor een klein deel gerecycled worden. Bovendien zijn ze altijd leeg op het moment dat je een belangrijk document wilt printen. Het weer, de buien trekken weg, maar helemaal droog wordt het niet. De temperatuur daalt aan het eind van de nacht tot rond de 3 graden.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 welkom luisteraars bij weer een nieuwe van Tussen App en Vloed. Ik ben tot 12 uur vannacht bij u met heerlijke easy listening muziek. Het is vandaag alle zielen, alle mensen die eh, extra verdriet hebben omdat ze iemand hebben moeten missen de afgelopen tijd of misschien al langere tijd missen. Maar toch het gevoel hebben dat die altijd eh, om hen heen is. Eh, allemaal heel veel sterkte daarmee. Hier in Zandvoort is er morgen iets aan de hand met lichtjes op het kerkhof. Daar ga ik straks iets meer over vertellen. Maar eerst heerlijke muziek met Joni Mitchell. Answer Me. listen to my prayer. You must know that I've been true. Won't you say that we can start anew? In my sorrow, now I turn to you. Please answer me, my love. I'll try not to care. But if you still think about me, please listen to my prayer. to me, my love. Answer me, my love. Ja, een werkelijk prachtige uitvoering van eh, Joni Mitchell, Answer Me. En voor de mensen die eh, de jaren 50 nog kennen, die weten dat ook. Rudolf Schock, die zong dat ook. In het Duits dan weliswaar. En dan heette het Mutterlein. Mutterlein, Mutterlein, kunt es nogmaals zo wie vroeger zijn. Ja, dat was de tekst. Ik weet het nog precies. Willem, Willem staat me aan te kijken, luisteraars hier in de studio. Die ziet gewoon water branden nu. Dus gewoon een wonder. Diepe psychische moeheid, kom je nou ja, ja, ja, ja. Nou, in ieder geval, ja, een prachtig nummer eh, vind ik zelf. En uh, uh, ja, meer dan met plezier dit voor u gedraaid. Wat gaan we doen? We gaan luisteren naar Eva Cassidy, want die kan ook heel mooi zingen. En vooral als zij zich begeeft in de velden van goud. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. in fields of gold. die draaiden hem ook al eh, het, het vorige uur. The Fields of Gold, maar dat nummer kan je gewoon niet genoeg draaien. Dus wat dat betreft, luisteraars, hebben u een, eh, een toegift gehad. Nou, eventjes over Allerzielen. Ik zei het net al, het is eigenlijk vandaag Allerzielen, heb ik begrepen, 2 november. Maar morgen hier in Zandvoort eh, bent u van harte welkom uitgenodigd... vanaf 7 uur om uw overledene te herdenken... om, om daar even bij stil te staan, allemaal op het, op het kerkhof. 19 uur, dus 7 uur welkom eh, de uitgezette lichtjes route lopen over de begraafplaats. Om half acht is er zang van zanggroep Ubi Cactias. En om acht uur eh, op het oude gedeelte van de begraafplaats worden de namen genoemd van degenen die het afgelopen jaar op de begraafplaats zijn begraven. Eh, in een assen zijn bijgezet of zijn verstrooid. De aanwezigen zullen kaartjes neerzetten en bolletjes planten in het perkje eh, bij de Vredeszuil. Kwart over acht dan de zanggroep Ubi Caritas. En half negen iedereen kan zijn persoonlijke wens eh, op de aanwezige kaartjes schrijven... en vervolgens ophangen in de wensboom. Er is na afloop mogelijkheid om met elkaar te gaan praten... koffie drinken, warm chocolademelk, dat is allemaal aanwezig. Allemaal tussen 7 uur en 9 uur op de begraafplaats. Eh, en hopelijk komt u met grote getalen opzetten. De begraafplaats is dus gedeeltelijk verlicht. En wilt u het graf van uw dierbare bezoeken, eh, dan is daar gelegenheid voor. Maar neem dan wel een zaklantaarn mee, want het is natuurlijk erg donker... en niet overal branden die lichtjes. De avond wordt eh, aangeboden door de commissie Begraafplaats... de gemeente Zandvoort en het uitvaartcentrum Zandvoort. Nou, en voor alle mensen die zo'n dierbare hebben verloren... en eh, toch een beetje extra verdrietig zijn in deze tijd, zeg maar... want je wordt er natuurlijk weer extra aan herinnerd... Hoewel je er eigenlijk wel elke dag mee bezig bent... heb ik een mooie plaats voor u uitgezet. Prachtige Ave Maria, gezongen door Karen Carpenter. En eh, speciaal voor al die mensen die steun zoeken. Nou, die hebben in ieder geval muzikale steun uh, door middel van dit nummer. De Ave Maria, gezongen door Karen Carpenter. We gaan verder met een eh, nummer van Al Green samen met Annie Lennox. Put a little love in your heart. your Annie Lennox. Die kennen we natuurlijk van de Eurythmics. Samen met Al Green. Put a little love in your heart. We gaan eh, naar de Hollies. En ook die heeft Willem al gedraaid in het vorige uur. Maar ik ga een ander nummer doen. Eh, Sandy, The 4th of July, Asbury Park. tonight. Forcing the light to all those stony faces left stranded on this warm July. And the boys from the casino dance with their shirts open like Latin lovers on the shore. Chasing all those silly New York virgins by the score. behind us. Those people. I spoke with her last night. She said she won't set herself on fire for me anymore. Did you hear the cops and busted Madame Marie for telling fortunes better than they do? For me, this boardwalk life's through. You ought to quit this scene too. een populaire groep in de jaren 70, de Hollies, met Sandy. Neil Diamond, je kent hem wel hè? Nou, die is ook altijd goed voor eh, heerlijke easy listening muziek. Hij heeft natuurlijk best wel qua vlotte nummers, maar dit is ook weer zo'n mooie.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 You're still the one. Ja, je still the one, uh, meneer de computer. Daar komt hij aan. When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time, you're still the one I love. we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together. Shania Twain was dat met your Still The One. Ik ga een eh, mooi duet draaien tussen Art Garfunkel en Diana Kroll. U kent het van Gad Stevens. Morning Has Broken. ook nooit genoeg van krijgen. Niemand. Art Garfunkel was dat samen met Diane Kroll... in het prachtige duet Morning Has Broken. Nou luisteraars, wat heb ik allemaal nog meer voor u klaarstaan? Eh, nou, eh, wat dacht u van deze? Een, een, eh, een lekker nummertje, ook bekend van de reclame. Nogmaals Billy Joel met de Pianoman.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 Piano van Billy Joel. Eh, als je je liefje hebt gevonden, of het nou een jongetje is of een meisje... maakt allemaal niks uit. Maar mm, laat haar dan nooit meer gaan, of laat hem nooit meer gaan. Never Let Her Go, David Gates.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 En dit is een eh, Nederlandse groep. Ze luisteren daarna naar Masada. En ze spelen het mooie Arumbai van u. En daar sluit ik het eerste uur van Tussen Heb en mee af, luisteraars. Want zodra komt het nieuws voorbij.